Jobboot met het NOS Journaal. De Nederlandsvelingen, onder wie 66 vrouwen en 20 kinderen... zijn vanmorgen overgebracht naar Sardinië. Het scheepje voer op 100 mijl van de Griekse kust op volle zee... en was al zeven dagen onderweg. Onder de opvarenden waren ook enkele gewonden en zieke mensen. Ze zijn aan boord van het Nederlandse schip door marinepersoneel behandeld. De Van Amstel vaart voor Frontex, dat de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt. Het fregat heeft de afgelopen weken meer dan 1000 vluchtelingen op zee gered. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Oostenrijk als tweede geëindigd. De Formule 1-coureur kwam na de Brit Lewis Hamilton over de streep. De Finn Raikkonen eindigde als derde. In de laatste ronde tikte Hamilton de Duitse Rosberg van de baan, waardoor Verstappen naar de tweede plek klom. Het is de tweede keer dat de 18-jarige Limburger op het podium staat. In mei won Verstappen de Grand Prix van Spanje. Het aantal doden bij de bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad is opgelopen tot 91. Zo'n 200 mensen raakten gewond, de meeste doden, 86, vielen toen een autobom ontplofte in een Sjiïtische wijk op een plek die populair is bij gezinnen. Na zonsondergang komen daar tijdens de ramadan veel mensen om te eten. De tweede, kleinere bom ging af in het oosten van Bagdad. Daarbij vielen zeker vijf doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. De Turkse politie heeft nog eens drie mensen opgepakt in verband met de aanslagen op de luchthaven in Istanbul. In totaal zitten nu 27 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid. Afgelopen dinsdag schoten drie terroristen om zich heen op de luchthaven en daarna bliezen ze zichzelf op. Het dodental is opgelopen tot 45. Gisteren overleed een Jordaans meisje van vier aan haar verwondingen. 52 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De aanslag is nog niet opgeëist, maar Turkije gaat ervan uit dat IS erachter zit. Het weer, vooral in het binnenland af en toe flinke buien, soms met onweer. Ook perioden met zon. In de kustgebieden overwegend droog en vaak zonnig. Temperatuur vandaag rond 18 graden. Morgen bewolkt en lichte regen, later ook geregeld zon. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.